Premier Netanyahu had eerder vandaag zware bombardementen aangekondigd. Volgens Netanyahu openden Palestijnse militanten in het zuiden van Gaza het vuur op Israëlische militairen, waarmee het staakt het vuren werd geschonden. Op 19 oktober waren er ook al vergeldingsaanvallen toen Israël Hamas beschuldigde van een schending van het bestand. De Jerusalem Post meldt op basis van een anonieme bron in de regering dat de vergeldingsaanval tegen Hamas deze keer zwaarder zal zijn. In de laatste peilingwijzer voor de verkiezingen staan drie partijen op vergelijkbare hoogte. De PVV heeft vooral in de laatste fase van de campagne terrein verloren... en staat nu op 24 tot 28 kamerzetels. GroenLinks PvdA blijft stabiel op 22 tot 26. D66 is juist verder doorgegroeid naar 21 tot 25. Kort daarachter komt het CDA met 18 tot 22 zetels... op de voet gevolgd door de VVD 15 tot 19. Ja 21 staat een stuk lager met 9 tot 12 zetels. Gokbedrijf Bad City moet een boete betalen van 2,7 miljoen euro. Het bedrijf heeft jonge gokkers niet goed beschermd tegen gokverslaving. Zo bouwde een 21-jarige gokker 10.000 euro schuld op... maar kreeg hij alleen een e-mail met doorverwijzing naar een pagina over verantwoord spelen. Het Openbaar Ministerie eist vijf maanden zelfstraf tegen Marco Borsato. Hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje. Het OM zegt dat Borsato een man is die zijn grens niet meer zag. Het OM heeft in de eis rekening gehouden met de grote persoonlijke gevolgen voor de zanger... en de media-aandacht die er voor de zaak is. Het weer, opklaringen, maar vannacht weer bewolkt. Koelt af naar een graad of 8. Ook morgen bewolkt en dan gaat het in de loop van de dag op steeds meer plaatsen regenen bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staan nog wel geteld twee files. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Drie rijstroken zijn hier dicht, dat kost je 45 minuten.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 Und ein herzliches Willkommen an unsere deutschen Zuhörer, die in unserem schönen Dorf Zandvoort Herbsturlaub machen. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen... draai ik in deze uitzending een aantal nummers die te maken hebben met de herfst... die nu echt begonnen is. Daarnaast nog wat andere jazzgrootheden... Eh, zoals eh, Dave Brubeck, Rita Rijs, Tony Bennett, Dakota Staten, Jerry Mulligan, Diane Shure, de Ruud Jacobs en Frits Landersberger Sextet... het Modern Jazz Quartet en het Jason Marsalis Vibes Quartet... om er maar een paar te noemen. En ook draai ik in het tweede uur ter nagedachtenis aan Joke Bruis... een opname uit haar jubileumconcert in de Doelen op 25 juni 2017... toen ze haar 50-jarig jubileum vierde... begeleid door een big band onder leiding van haar man Frits Landersbergen. Dus, beste luisteraars, relax, schenk nog een kopje koffie in... en geniet de komende twee uur weer van een swingende ochtend met heerlijke jazz. Ik begon deze uitzending met het nummer You Look Good To Me. Ditmaal uitgevoerd door André Vrolijk op jazzaccordeon... begeleid door Martin Oster op gitaar... Edwin Corsilius op bas, u hoorde hem prachtig strijken... en Gijs Dijkhuizen op drums. En, by the way, André, die kunnen we ook weer live behoren... op 11 januari bij het concert van Jazz in Zandvoort. Dan gaan we nu verder met een opname van Rita Reis van haar cd The Lady Strikes Again uit 1999. Ze wordt begeleid door Cor Bakker op piano, Ruud Jacobs op bas en Frits Landsbergen op drums. Een prachtige ballad eh, die, ik, eh, die een speciaal plekje in mijn muzikale hart heeft. <clears throat> Het is namelijk getiteld The Nightingale Sang in Berkeley Square. Een plek in Londen die ik goed ken en waar ik ooit jaren geleden in de herfst langskwam. En eh, prachtig met wat zonlicht door de al verkleurde bladeren. En als ik dit nummer van Rita hoor, moet ik altijd aan die mooie plek in Londen denken. Rita Reis, A Nightingale Sang in Berkeley Square. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale. Cause I was there in Berkeley Square. En dat waren de laatste klanken van De Zingende Nachtegaal. Op de piano door Cor Bakker. We hoorden Rita Reis met de Nightingale Sang in Berkeley Square. Eh, ik heb nu klaarstaan Dave Brubeck. Dave Brubeck in zijn vroege bezettingen van zijn kwartet. Eh, dat betekent Dave natuurlijk op piano. Paul Desmond was er al bij op alt. En Bob Bates op bas. Na de hand <coughs> werd hij natuurlijk vervangen door Eugene Wright... die jarenlang speelde. En op drums hier Joe Dodge... die na de hand werd vervangen door Joe Morello. Maar in deze oude bezetting een opname op Columbia uit 1954, A Fine Romance. dat waren de klanken van Dave Brubeck in zijn vroege bezetting met eh, naast Paul Desmond Bob Bates op alt, eh, op bas en eh, Joe Dutch George op drums. we gaan het eerste herfstnummer van deze ochtend draaien. En dat is Autumn Leaves. Natuurlijk wereldberoemd geworden in de originele uitvoering. In het Frans door Yves Montand, Les Feuilles Mortes. Maar dit is een uitvoering door het trio Pim Jacobs. Met eh, Pim uiteraard op piano, zijn broer Ruud op bas en Peter Ipma op drums. Autumn Leaves. En dat waren de Autumn Leaves van het trio Pim Jacobs. En de oplettende luisteraar heeft misschien gehoord... dat er een tweede vleugel in dit nummer meedeed. En die werd bespeeld door Louis van Dijk. Dan gaan we weer luisteren naar wat zang. Een, eh, een van mijn favoriete ballads, Waltz for Debbie. Dit keer uitgevoerd door Tony Bennett... Eh, begeleid aan de piano door Bill Evans. Een hele mooie uitvoering van, dit, van deze prachtige ballad. In her own sweet world Populated by dolls and clowns And a prince and a big purple bear lives my favorite girl, unaware of the worried frowns that we weary grown ups all wear. In the sun, she dances to silent music songs that are spun of gold somewhere in her own little head. One day, all too soon, she'll grow up and she'll leave her dolls and a prince and a silly old bear. cry as they whisper goodbye. They will miss her, I fear, but then so Tony Bennett... en prachtig pianospel van Bill Evans. Dan eh, gaan we naar uh, ietsje stevigers. We gaan luisteren naar de Many Album Big Band. En wie staat daar te zingen? De beroemde zangeres Dakota Staten. Alweer jaren geleden overleden, maar ze had een prachtige stem. En eh, zij gaat met de Many Album Big Band het nummer uitvoeren... Confessing the Blues. baby, here I stand before you with my heart in my hand. I want you to read it, baby. Open Well, I swear I hope to die. Hey, pretty don't you want to get like me? Hey, baby, don't you want like me? You think only of your future, forget about your youth. passion, baby, and I'm thrilled by your charms. Baby, that's what I call heaven. When you hold me in your arms, baby, you can make everything alright. Yes, everything's alright. Can I meet you today, or will it be tomorrow night? my heart in my hand. I want you to read it, baby, hoping that you'll understand, baby. Daddy, please don't dog me round, oh, don't dog me round. I'd rather be here than anywhere else I know in time. Because you're so nice and loving, and you have such pleasing ways. You take me to your home, well, I'll be there all my days. If I didn't love you, well, I swear I hope to die. Hey, baby, don't you want a guy like me? Hey, baby, don't you want a guy like me? You think only of your future, forget about your used to be. This is my confession, baby, and I'm thrilled by your charms. Baby, that's what I call heaven when you hold me in your arms, baby. You can have me for yourself, yes, all by yourself. I'm in love with you, baby. FM Ja, dat was Dakota State. En, ik heb nu eh, een soundtrack eh, klaarstaan van uh, de cultfilm uit de eind 50er jaren, alweer heel lang geleden. En die film was getiteld I Want To Live. En daarvoor, voor die soundtrack, hadden ze een een, eh, nou, een clubje fantastische muzici bij elkaar gezocht. Eh, Jerry Mulligan op bariton, by the way. Eh, november, 9 november uit mijn hoofd, speelt Jan Menu bij Jazz in Zandvoort... een tribute aan deze baritonsax-gigant. ik ben zeker van de partij en ik kan u aanraden... Jan Menu, fantastische bariton-saxofonist, gaat prachtige nummers spelen... die ook door Mulligan beroemd zijn geworden... 9 november aanstaande Jazz in Zandvoort. Voor de rest hoorden we hier Art Farmer op trompet... Bud Shank op altsax, Frank Rosolino op trombone... P. Jolly op piano, Red Mitchell op bas en Shelly Man op drums. Een topbezetting. Luistert u naar Night Watch. dat was de combo van Jerry Mulligan... met het nummer Nightwatch uit de film I Want To Live. Weer tijd voor wat eh, vocals. Ik heb klaarstaan Diane Shure... met eh, het gelijknamige nummer van haar cd Talking About You. En Diane Shure eh, zingend wordt begeleid door de Edwin Hawking zingers... Ronnie Cuber op bariton eh, Richard, T. op eh, Hammond organ, Will Lee op basgitaar en Steve Gadd op drums. Talking about you, Diane Sure. Who is Dat waren de gospelklanken van eh, Diane Shure met de Edwin Hawkins Singers. Talking About You. Dan eh, het tweede nummer met betrekking tot de herfst wat ik ga draaien vanochtend. En deze keer uh, tekent daarvoor Stan Getz. Samen met Stan natuurlijk op tenor. Samen met Jimmy Rainey op gitaar. Duke Jordan op piano. En Bill Crow op bas. Terwijl hier in de studio de herfstzon inmiddels even door de ruiten schijnt... gaan wij luisteren naar Stan Getz met This Autumn. Dat was de klank van eh, Stan Getz met This Autumn. Dan heb ik nu klaarstaan een eh, mooi duo. John Coltrane samen met Milt Jackson. Eh, het is hun album Backs and Train... waar Milt Jackson uiteraard te horen is op vibrafoon... John Coltrane op tenor... Hank Jones piano, Paul Chambers bas en Connie Kay op drums. Een mooie bezetting. Luistert u naar Starway to the Star. van John Coltrane en Mel Jackson. We gaan door met eh, Ernestine Anderson. Prachtige zangeres. Ze wordt begeleid door Hank Jones op piano, Monty Budwick op bas en Jeff Hamilton op drums. Van haar album The Big City, het nummer The 59th Street Bridge Song. Ooit bekendgemaakt en populair gemaakt door Simon Garfunkel, maar hier in de uitvoering van Ernestine Anderson. just kicking down the cobblestones and looking for fun and feeling groovy. Hello, lamppost. What you knowin'? I've come to watch your flowers growing Ain't you got no rhymes for me? A doodle doo doo doo, feeling groovy. I got no deeds to do, no promises to keep. Toppled and drowsy, ready to sleep let the moment time rain all its petals on me. Life, I love you. All is good. was growing en Anderson met George Shearing. Het derde herfstnummer alweer deze, dit eerste uur. Autumn Serenade.